Twee uur, Renate Kok met het NOS-journaal. Woonwebshop Fonk is failliet. Dat meldt het bedrijf achter de Nederlandse webwinkel. Ruim een week geleden werd uitstel van betaling aangevraagd. Toen was het al niet meer mogelijk om via de site bestellingen te plaatsen. De problemen bij Fonk spelen al langer. In 2023 leed het bedrijf een verlies van ruim 14 miljoen euro. En het jaar daarvoor wilde de bank geen geld meer lenen. Ruim 250 medewerkers verliezen nu hun baan. Vonk is ook eigenaar van Naduvi die woonwebshop is nu ook failliet. Op een middelbare school in Oosterhout in Brabant zijn vijf mensen gewond geraakt tijdens een kookles. Sliepen volgens de veiligheidsregio brandwonden op toen er iets in de keuken explodeerde tijdens het bakken van pannenkoeken. Een van de gewonden is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk in Oosterhout gebeurde op een praktijkschool waar ook kooklessen worden gegeven. Balendra Shah is beëdigd als premier van Nepal. De 35-jarige rapper won begin deze maand de verkiezingen... en zorgde daarmee voor een verschuiving in de politiek. Die verkiezingen in Nepal volgden op een roerig jaar. De 77-jarige oud-premier Oli stapte op na grootschalige protesten. Vooral jongeren waren klaar met de corruptie en de positie van de elite in Nepal. Premier Shah bracht vlak voor zijn beëdiging een nieuw nummer uit... over de sociale problemen in het land. En bij de import van tweedehands motoren wordt volop gesjoemeld met de BPM, waarschuwt branchevereniging RAI. De BPM is de aanschafbelasting. De hoogte ervan hangt af van de leeftijd en de waarde van de motor. Volgens de RAI levert gesjoemel met de papieren honderden euro's voordeel op. Maar als dat gerommel later aan het licht komt, raak je de motor moeilijk kwijt of kost het alsnog geld, waarschuwt de RAI. Het weer het is eh, droog, wel bewolkt. Later vanmiddag wat motregen in de kustgebieden en een graad of 10.